uur. ik Zampersen met het NOS-journaal. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn Russische raketaanvallen afgeweerd, melden de Oekraïnse autoriteiten. Volgens getuigen waren er in de hele stad explosies te horen. Ook ging het luchtalarm af. Of er iets is geraakt is niet bekend. Oekraïense media melden ook ontploffingen in de regio's Dnipro en Sumy. In Rotterdam is afgelopen nacht opnieuw een explosie geweest. Dat gebeurde rond half vijf op de Witte de Witstraat in het centrum van de stad. Er raakte niemand gewond, er is ook niemand aangehouden. Dit jaar zijn er in Rotterdam al zeker 50 ontploffingen geweest. Dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. Afgelopen week waren er meerdere explosies op de Krooswijkse weg en de Van Spijkstraat. Tot nu toe zijn vijf mensen aangehouden. President Erdogan zegt dat de Turkse geheime dienst de leider van terreurgroep IS heeft gedood. Het bericht is nog niet bevestigd. Erdogan zegt dat de IS er al langer bij de veiligheidsdienst in beeld was. Hij was de leider van de terreurgroep sinds november. In wijk bij Duurstede is gisteravond een man neergeschoten door de politie. Hij had agenten met een wapen bedreigd en op hen geschoten. De man vertoonde verward gedrag, zegt de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. In het Philipsstadion in Eindhoven hebben duizenden fans de spelers van PSV onthaald... na het winnen van de KNVB-beker. De Eindhovenaren wonnen gisteravond van Ajax. Bij thuiskomst werden ze toegezongen en er werd vuurwerk afgestoken. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 18 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om toeristen die onderweg waren naar de kust in het westen van het land. De bus reed een 15 meter diep ravijn in. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het weer. Vandaag veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. In de middag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het kouder en ook droger. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd veel problemen op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen is de weg helemaal dicht door een ongeluk.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 In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest, dit keer in de Witte de Witstraat. Er raakte niemand gewond, wat het doelwit was is niet bekend. De Amerikaan die vrijdag in Texas vijf van zijn buren doodschoot, is nog altijd niet gepakt. De politiediensten zijn bezig met een klopjacht. Voor degene met de gouden tip ligt 80.000 dollar klaar. President Erdogan zegt dat de Turkse geheime dienst in Syrië de leider van terreurgroep IS heeft gedood. Het bericht is nog niet bevestigd. Erdogan zegt dat de IS er al langer in beeld was. Het weer. Vandaag veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. In de middag in een binnenland kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 14 tot 19 graden.